Toch heeft het bedrijf zich teruggetrokken. Vorige week kreeg een ondernemer die betrokken was... bij de aanleg van een windmolenpark in Drenthe eenzelfde soort brief. De topvrouw van de Autoriteit Financiële Markten stopt ermee... en gaat voor de klas staan in het speciaal onderwijs. Merel van Vroonhoven gaat in september de PABO doen... omdat ze meer tijd wil besteden aan mensen... die het niet vanzelfsprekend op eigen kracht redden. De bestuursvoorzitter van de financiële toezichthouder... heeft zelf een zoon met autisme. Ze bekleedde de functie bij de AFM ruim vijf jaar... en was vorig jaar nog voor een nieuwe periode van vier jaar benoemd. De man die dinsdag dood werd gevonden in Wilnis... is in februari nog vrijgesproken van stalking. De vrouw die deze week werd doodgeschoten in Meidrecht... had vorig jaar aangifte gedaan tegen hem... maar de rechter achter stalking afgelopen februari niet bewezen. Het OM wil niet zeggen over een verband tussen de moord op de vrouw... en de dood van de man in Wilnis, omdat het onderzoek nog loopt. De afsluitdijk gaat mogelijk soms toch open voor fietsers. Vanwege omvangrijke werkzaamheden is het fietspad sinds 1 april voor drie jaar afgesloten, wat tot veel protest heeft geleid. Minister van Nieuwenhuizen schrijft in antwoord op Kamervragen van het CDA... dat de afsluitdijk straks een van de grootste bouwputten van Nederland is... en dat vanwege de veiligheid de afsluiting nodig is. Maar als vervangend vervoer rijdt er wel een fietsbus. Maar de minister gaat nu wel bekijken of er in het hoogseizoen dagen zijn... waarop fietsers toch via een veilige doorgang over de afsluitdijk kunnen. Het weer vanavond en vannacht klaart het in de zuidelijke helft op... en kan het licht gaan vriezen. Ook ontstaan er wat misbanken In het noordoosten kan nog wat regen vallen. Morgen vrij zonnig. In het noordoosten is er meer bewolking en kan er nog steeds regen vallen.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 I'm gonna send the blood, gonna drown him mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you know understand. I wanna do piss under my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. a restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I wanna the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.